Clemens Peters met het NOS Journaal. Miljoen werkenden minder inkomstenbelasting betalen... terwijl zo'n 2 miljoen mensen juist iets meer moeten afdragen. Dat heeft het CBS uitgerekend. In het nieuwe stelsel zijn er nog maar twee schijven in plaats van vier. De eerste schijf loopt tot bijna 69.000 euro. En daarin zitten de meeste werkenden, namelijk bijna 7 miljoen. De rest, ruim een half miljoen mensen, verdient meer dan 69.000 euro... en gaat over dat gedeelte dan ook meer belasting betalen. Het dodental van de aanslag van zaterdag in de Somalische hoofdstad Mogadishu blijft nog steeds oplopen. Het aantal staat nu op 276, met ook nog honderden gewonden. Zaterdag ontplofte in het centrum van Mogadishu een vrachtwagen vol explosieven. Waarschijnlijk was een hotel langs een drukke weg het doelwit. Het hoge aantal slachtoffers komt volgens getuigen mede... doordat er op het moment van de ontploffing een file stond. Iraakse troepen zijn op weg naar de stad Kirkuk in het noorden van het land. Ze willen de controle over de stad overnemen van de Koerden... Die hebben een deadline van de Iraakse premier om een luchtmachtbasis en de olievelden in het gebied over te dragen laten voorlopen. Kirkuk ligt op 250 kilometer boven Bagdad en is in 2014 door Koerdische Peshmerga's bezet om te voorkomen dat IS de stad zou veroveren. De spanning tussen de Koerden en het Iraakse bewind is flink toegenomen. En dat kwam vooral door het referendum waarin de Koerden kozen voor een onafhankelijk Koerdistan. In de Spaanse regio Galicië zijn twee mensen om het leven gekomen door natuurbranden. Ze zaten in een busje en werden ingesloten door het vuur. Hun lichamen zijn later teruggevonden in het uitgebrande voertuig. Door de droogte en de hoge temperaturen braken er de afgelopen dagen tientallen grotere en kleinere natuurbranden uit in het noordwesten van Spanje.